De folder is volgens het ministerie in elk geval in de vier grote steden huis aan huis verspreid. Binnenlandse Zaken noemt de folder misleidend en kwetsend. Bovendien zou hij associaties opwekken met de holocaust. De folder wekt door het logo de indruk dat hij van de Rijksoverheid komt, maar hij is mogelijk van een actiegroep die tegen het gebruik van biometrische gegevens in reisdocumenten is. Bij wijze van proef zou het vanaf vandaag ook mogelijk zijn gratis het burgerservice nummer te laten tatoeëren. In Noord-Spanje zijn 36 jongeren gearresteerd. die ervan worden te zijn dat ze lid zijn van de SEKI, een verboden Baskische jongerenorganisatie. SEKI heeft banden met de terreurbeweging ETA. De arrestanten wilden volgens de politie een nieuwe radicale groep oprichten. Op 34 adressen werd huiszoeking gedaan. Het is lang geleden dat in één keer zo'n grote groep mensen is opgepakt. De jongeren worden voor zover bekend niet verdacht van aanslagen. De man die wordt verdacht van de moord op de eigenares van een Amsterdams kinderdagverblijf... heeft jaren geleden in Turkije al iemand doodgeschoten. Dat werd bekend aan het begin van de rechtszaak in Amsterdam. De verdachte zat in Turkije een straf uit wegens die moord, maar ontsnapte uit de gevangenis. De eigenares van de crash, een vrouw van 32, werd in augustus voor de deur van de crash doodgeschoten. In Nepal zijn honderdduizenden hindoes bijeengekomen voor de rituele slacht van meer dan 200.000 dieren. De ceremonie wordt elke vijf jaar gehouden ter ere van de hindoe godin Gadimai. De dieren worden geslacht in een tempel ten zuiden van de hoofdstad Kathmandu. De hindoes geloven dat het dierenoffer voorspoed brengt. Dierenactivisten protesteren al weken tegen het ritueel... waarbij onder meer buffels, geiten en duiven met een zwaard worden gedood.